Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Wiersma van Landbouw ontkent dat ze bij boeren valse verwachtingen heeft gewekt. In een Kamerdebat zei ze dat ze juist zorgvuldig te werk gaat... en dat haar stikstofplan juridisch voldoende is onderbouwd. Het gaat om het verhogen van de zogenoemde rekenkundige ondergrens... waardoor boeren en bouwprojecten makkelijker een vergunning kunnen krijgen. Haar partij, de BBB, presenteerde dat als het openbreken van het stikstofslot. Maar wetenschappers zijn verdeeld over het plan. En juridische hobbels kunnen nog veel tijd kosten. Oppositiepartijen zeggen dat Wiersma boeren heeft belazerd. En ook coalitiegenoten zijn kritisch. Op de A4 bij Den Haag is een automobilist om het leven gekomen toen hij tegen een pijlwagen reed. Die stond daar vanwege werkzaamheden. De klap was zo hard dat de auto vast kwam te zitten onder de pijlwagen. Toen de brandweer de auto met een kraan had losgekregen, bleek de bestuurder overleden. De BBC heeft zijn kantoor in Azerbeidzjan gesloten op last van de overheid. De Britse omroep spreekt van beperking van de persvrijheid. De BBC maakte vanuit het kantoor in Baku uitzendingen in het Azerbeidzjaans... die wekelijks een miljoen mensen bereikten. Volgens een regeringswoordvoerder mag de BBC in Azerbeidzjan alleen een correspondent hebben, net als andere buitenlandse media. De persvrijheid staat in het autoritair geleide Azerbeidzjan al jaren onder druk. Vrijwel alle media zijn in handen van de overheid en onafhankelijke nieuwssites worden gecensureerd. Ajax en AZ hebben de achtste finales van de Europa League bereikt. Ajax deed dat tegen Union Sint-Gilles uit België met de hakken over de sloot... dankzij een strafschop in de verlenging. AZ plaatste zich ten koste van het Turkse Galatasaray.